Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vrouwelijke ambtenaren jonger dan 35 jaar ondervinden op de werkvloer regelmatig ongewenst seksueel gedrag. Ongeveer 15% van hen heeft daarmee te maken. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder bijna 40.000 ambtenaren. Van de hele groep zegt 9% afgelopen jaar te maken te hebben gehad met discriminatie... vanwege bijvoorbeeld leeftijd, geloofsovertuiging of huidskleur... Ruim 80% van de ondervraagden vindt dat hun organisatie genoeg doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. In het Brabantse Littolen zijn drie mensen gewond geraakt bij een ontploffing op een plezierjacht. Een van hen liep zware brandwonden op. Het ging mis toen de boot had getankt bij een tankstation aan het water. Bij het wegvaren ontplofte de motor, vermoedelijk door kortsluiting in de elektronica. De drie opvarenden sprongen daarna het water in. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf dinsdag is er weer bezoek welkom in tbs-klinieken en jeugdinstellingen, heeft minister Dekker bekendgemaakt. Er wordt gewerkt met plexiglas om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook mogen gedetineerden vanaf dinsdag in uitzonderlijke gevallen tijdelijk de gevangenis uit... voor bijvoorbeeld de uitvaart van een dierbare. De Verenigde Staten zeggen definitief de samenwerking op met Wereldgezondheidsorganisatie WHO... Volgens president Trump heeft de WHO de afgelopen tijd te weinig hervormingen doorgevoerd. Hij dreigde anderhalve maand geleden al de banden met de WHO door te snijden. Volgens Trump heeft de organisatie gefaald in de aanpak van de coronapandemie. De VS betaalde 450 miljoen dollar per jaar aan de WHO. Dat geld gaat volgens Trump nu naar andere gezondheidsorganisaties. Het weer. Het koelt af naar een graad of 8.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 Let me give it back to you. from underneath the surface. Yeah, you're gonna be all I see. You're gonna be all my lungs crave when they forget their purpose. Yeah, you're gonna be all I breathe. You're gonna be all I need. You're all I need. And when the light fades from underneath the surface, yeah, you're gonna be all I see. You're gonna be all I need. You're all I need. forgotten song. The devil wrapped his arms around our wild hearts, and from that moment we knew nothing could go wrong.